Kees met het NOS-journaal. De omstreden verzekering voor alle Amerikanen is volgens het Hoge Rechtshof niet in strijd met de grondwet. Van de negen rechters stemden er vijf voor Obamacare. De uitspraak van het Hof geldt als een overwinning voor president Obama en komt vier maanden voor de verkiezingen als geroepen. Twee jaar geleden keurde de democratische meerderheid in het congres de omstreden zorgwet goed, tot woede van de republikeinen. Ook veel werkgevers waren tegen omdat ze vreesden voor de kosten van de verplichte verzekering te moeten opdraaien. Het verzet was zo groot dat een aantal Amerikaanse staten naar het Hooggerechtshof stapten. En dat stelde hen vandaag in het ongelijk. De Tweede Kamer neemt de conclusies over van de commissie De Wit over de kredietcrisis. Twee maanden geleden concludeerde de parlementaire enquêtecommissie van SPR De Wit dat de Nederlandse autoriteiten grote fouten hebben gemaakt rond Fortis ABN AMRO en ING. Volgens de commissie waren het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank niet genoeg voorbereid op een zo grote crisis en werden ze erdoor overrompeld. De Kamer is het eens met die conclusies. Met name de PvdA vond dat de kritiek zich in de publiciteit te veel toespitste op PvdA-minister Bos. De Wit benadrukte vandaag dat buiten de commissie om een scheef beeld in de media is ontstaan, maar dat de conclusies slaan op de autoriteiten, dus niet alleen op Bos. Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen Fred B. Die wordt verdacht van de moord op de ouders van zijn ex-vriendin. Die werden vorig jaar in hun woning in Middelburg doodgestoken. Volgens het OM heeft Fred B. geobsedeerd door de verbroken relatie het paar afgeslacht. Op de zitting zei de man dat hij de moorden had gepleegd om zijn ex-vriendin te laten lijden. De vrouw was in de woning toen hij haar ouders neerstak, maar hij liet haar bewust in leven. Het weer tegen de avond trekken vanuit het zuidwesten stevige onweersbuien het land binnen. Morgen is het wisselend bewolkt en in het oosten is er kans op een regenbui. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files van 4 kilometer of langer in de Randstad staan op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en af het Bunschoten 8 kilometer. Verderop 4 kilometer voor knooppunt Hoevelaken. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux 6 kilometer. Op de ring Amsterdam A10 voor de Koentunnel richting Zaanstad 5. A12 Utrecht richting Arnhem ook 5 kilometer tussen knooppunt Lunetten en Driebergen. A13 richting Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Klein en Polderplein 4. A15 Europort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Knoop het Vaanplein 20 kilometer. En dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Knoop het Vaanplein is de rechterreis ook dicht. Verderop richting Gorkum staat 5 kilometer tussen Hendrikido, Ambacht en Sliedrecht-West.